Kloen met het NOS Journaal. Het Palestijnse persbureau Wafa meldt dat afgelopen dag zo'n 60 mensen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Het merendeel in Gaza-stad. Eerder vanavond werd bekend dat Artsen zonder Grenzen zich terugtrekt uit Gaza-stad. De hulporganisatie zegt dat het te gevaarlijk wordt nu het Israëlische leger steeds dichterbij komt. In het onderzoek naar de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein zijn nieuwe documenten vrijgegeven... Daaruit zou blijken dat Elon Musk in 2014 naar een van Epsteins privé-eilanden zou gaan. Epstein was toen al veroordeeld voor betaalde seks met een minderjarige. De documenten zijn gedeeld door democraten uit een commissie die onderzoekt... hoe aanklachten van sekshandel tegen Epstein zijn afgehandeld. Epstein werd in 2019 doodgevonden in zijn cel. Sindsdien is er veel aandacht voor zijn machtige vrienden... en de vraag in hoeverre die wisten van zijn wandaden. In de Verenigde Staten heeft een man op tv bekend dat hij acht jaar geleden zijn ouders heeft vermoord. De man had contact opgenomen met een lokale nieuwszender nadat de lichamen van zijn ouders waren gevonden. Hij omschreef de moord als genade dood voor twee bejaarde zieke ouders. Hij is vlak na het interview aangehouden. Defensie waarschuwt voor verkeersoverlast vanwege een militaire kolonne die vandaag door Nederland rijdt. Voor de oefening rijdt de kolonne via meerdere omwegen zo'n 200 kilometer. Van Oorschot naar het Gelderse Stroe. De precieze route wordt niet bekendgemaakt. De voertuigen gaan maximaal 60 km per uur en hebben voorrang op andere weggebruikers. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen.